Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht twee personen aangehouden... die waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek in Rotterdam. Getuigen zouden daar gerommel hebben opgemerkt... waarop agenten de twee konden inrekenen... voordat ze het voorwerp tot ontploffing konden brengen. Eerder pakte de politie al een man van 32 op... vanwege de explosies in de stad in de afgelopen dagen. Daarbij raakten woningen en portieken beschadigd... maar er vielen geen gewonden. De Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll heeft een uitgebreide getuigenis afgelegd... in de verkrachtingszaak tegen Donald Trump. Volgens de 79-jarige vrouw verkrachtte de oud-president haar in 1996... in de paskamer van een luxe warenhuis. Trump heeft dat altijd ontkend. Carroll zei tegen de rechter in New York dat Trump heeft gelogen... en dat hij haar reputatie heeft verbrijzeld. Ze zou ernstig getraumatiseerd zijn geraakt door het voorval. De Turkse president Erdogan voert vandaag en morgen geen campagne voor de presidentsverkiezingen vanwege zijn gezondheid. Hij werd dinsdag onwel tijdens een interview op televisie. Hij voelde zich misselijk. Erdogan zou buikgriep hebben gehad en daarom rustte hij gisteren ook al uit. De Turkse president zal wel via een videoverbinding een ceremonie volgen in een kerncentrale, zegt zijn partij. De presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije zijn op 14 mei aanstaande. Koningsnacht is over het algemeen feestelijk en zonder grote incidenten verlopen. In de grote steden was het voor middernacht al gezellig druk. Er waren zoveel feestgangers in Utrecht dat de gemeente opriep om niet meer naar de stad te komen. Ook de grote markt in Almere was zo vol dat daar geen mensen meer konden worden toegelaten. In de Amsterdamse Jordaan werd zoals elk jaar het Koningsnachtkunstwerk onthuld. Deze keer een steunbetuiging aan prinses Amalia. In Zaandam was wel een steekpartij bij een kermis. Eén persoon werd daar aangehouden. Dan het weer. Het is eerst zonnig. Later neemt de bewolking toe en tot de avond blijft het droog. Het wordt 12 tot 15 graden. S'avonds valt er mogelijk in het zuidwesten regen. Morgen buien, maar ook zon.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 De politie heeft vannacht twee personen aangehouden... die waarschijnlijk een brandbom wilden plaatsen bij een portiek in Rotterdam. Eerder pakte de politie al een man van 32 op vanwege de explosies in de stad in de afgelopen dagen. De Amerikaanse schrijfster E. Jean Carroll heeft een uitgebreide getuigenis afgelegd... in de verkrachtingszaak tegen Donald Trump. Volgens de 79-jarige vrouw verkrachtte de oud-president haar in 1996... in de paskamer van een luxe warenhuis. Koningsnacht is over het algemeen feestelijk en zonder grote incidenten verlopen.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 You tell him who you've seen, and you talk about anything. Thing, He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stand. Over van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het vloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teuggen. circuit, strand of de kroeg Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. Voor het mooiste circuit en wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk heb je een winnaar. Zandvoort is de winnaar. Mooie mis. Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. goed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit mijn bloed.